Dag meer bewolking en tegen de avond gaat het regenen. Het wordt ongeveer 13 graden. De ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A30 tussen Barneveld en Ede en op de A...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 can't be true, cause. Oh, I swear.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 shot, homie, if you do want to Put your guns up, tell your crew don't front I'm a hoodlum, baby. you know you were two ones Bitch, I'm about to blue up too I'm the one to day, I'm the new ship from Young Rapunzel Who are you, bitch, you lunch? i am a to ruin you, cunt around you When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match. you, won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep it eating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt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 somehow my shadow days are over. My shadow days are over now. Well, I ain't no troublemaker, and I never meant her harm. But it doesn't mean I didn't make it hard to carry on. Well, it sucks to be honest But it's nice to make some love that I can finally sun high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 helden heb ik verliezen 了。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 Ze willen zo snel mogelijk een debat met Rutte over de situatie die is ontstaan na de mislukte katshuisonderhandelingen. Hero Brinkman wil meedoen aan eventuele verkiezingen. Hij stapte een maand geleden uit de PVV. Sindsdien zit Brinkman als eenmansfractie in de Kamer. In het tv-programma Brandpunt zei hij dat hij nog geen beslissing heeft genomen over de wijze waarop hij gaat meedoen. Hij overweegt een eigen partij op te richten, maar kan zich ook voorstellen dat hij zich aansluit bij een bestaande partij. De machinist van de Sprinter die zaterdag in Amsterdam op een intercity botste is vermoedelijk door een rood sein gereden. Een redacteur van de Volkskrant die in de Sprinter zat hoorde haar zeggen... Ik vrees dat ik een rood sein heb gemist. Ook de Telegraaf schrijft dat de Sprinter door rood is gereden. NS en ProRail willen niet op de krantenberichten reageren. Ze wachten tot alle onderzoeken zijn afgerond. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is gewonnen door de socialist François Hollande met 28% van de stemmen. Zittend president Nicolas Sarkozy eindigde daar vlak achter als tweede. De tweede ronde op 6 mei gaat nu tussen Hollande en Sarkozy. Het is voor het eerst sinds 1958 dat een zittend president de eerste ronde verliest. De opkomst bij de verkiezingen was zo'n 80 de campagne Nederland leest staat dit jaar in het teken van de donkere Kamer van Damocles van Willem Frederik Hermans. Leden van de bibliotheek krijgen een gratis exemplaar. De donkere kamer van Damocles gaat over een sigarenhandelaar die tijdens de Tweede Wereldoorlog opdrachten uitvoert voor zijn dubbelganger. Die zegt dat hij een verzetsman is. Nederland leest is van 1 tot 30 november. Het weer. De ochtend begint met zon en een enkele bui. In de middag meer bewolking en tegen de avond gaat het regenen. Het wordt ongeveer...